Uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VN-Mensenrechtenorganisatie zegt dat de Israëlische luchtaanvallen op vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden. De organisatie verwijst daarbij naar de verwoestingen en het hoge aantal burgerdoden. Het kamp werd de afgelopen dagen twee keer gebombardeerd door Israël bij die aanvallen zijn volgens Hamas zeker 195 doden gevallen... en meer dan 100 mensen zouden nog onder het puin liggen. Israël zegt bij de aanvallen commandanten van Hamas te hebben gedood. Ook zegt het leger dat Hamas-strijders zich bewust ophouden op plekken waar burgers zijn. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen... Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus gecontroleerd worden en vandaar naar Gaza varen. Medewerkers van de Verenigde Naties kunnen de spullen daar dan uitdelen. De Israëlische premier Netanyahu zou zich positief hebben uitgelaten over het plan. Cyprus is nog in gesprek met EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer de logistieke details. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam de Hague Airport gaan komende ochtend niet door vanwege storm Kieran. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De verwachting is dat de storm in de loop van de ochtend de kust bereikt. De ANWB adviseert mensen om komende dag thuis te werken. In de dienstregeling van de NS zijn vooralsnog geen grote aanpassingen gedaan. In Frankrijk is in een aantal departementen aan de westkust code rood afgekondigd vanwege de storm. President Macron heeft mensen opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven. Het weer. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd door regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag gaat het flink waaien als gevolg van storm Kieran. Aan zee zijn de windstoten tot 100 km per uur. In het westen wordt het regenachtig.